met het NWS-journaal. De EU-lidstaten overleggen vandaag in Brussel over een gezamenlijke bestrijding van het coronavirus. Minister Bruins van Medische Zorg en zijn Europese collega's bespreken onder meer hoe ze samen een tekort aan beschermingsmiddelen als mondkapjes kunnen voorkomen. In heel Europa zijn er nu zo'n 4200 mensen besmet, het overgrote deel in Italië. In Nederland zijn er 82 coronapatiënten. Leiden komt als eerste gemeente tegemoet aan een oproep van hulporganisaties... om kinderen op te vangen die zonder familie in Griekse migrantenkampen zitten. Leiden denkt erover om zo'n 25 kinderen op te vangen. De hulporganisaties vragen Nederlandse gemeenten in totaal minimaal 500 kinderen op te nemen. Ook lokale partijen in Groningen, Utrecht en Amsterdam praten over mogelijke opvang. Vlak voor de wapenstilstand die afgelopen nacht is ingegaan in de Syrische provincie Idlib... heeft Turkije nog 21 Syrische militairen gedood. Eerder op de dag had Syrië twee Turkse militairen omgebracht. Het bestand dat de Russische president Poetin en zijn ambtgenoot Erdogan hebben afgesproken... moet een einde maken aan de gevechten... waardoor veel Syriërs op de vlucht zijn geslagen. Amerikaanse hulpgoederen voor Venezuela zijn op Curaçao vernietigd. De 250 ton aan onder meer voedsel lag opgeslagen in loodsen. De goederen konden Venezuela niet in... omdat president Maduro de hulp tegenhield. Een hulporganisatie wilde dat de spullen naar gevluchte Venezolanen op Curaçao zouden gaan. Maar dat is niet gebeurd. Ze zijn vorige week weggegooid omdat ze bedorven waren. De finale van de kvb beker gaat tussen Utrecht en Feyenoord. De Rotterdammers wisten gisteravond NAC overtuigend te verslaan. In een kletsnatte Kuip werd het 7-1. De finale is ook in de Kuip op zondag 19 april. Het weer vannacht is bewolkt, vrijwel overal regenachtig. Minima liggen rond een graad of 4.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 something to dance to. into sound. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. around the world, 24 hours a day.